Vandaag moest hij toegeven, na het opduiken van nieuwe papieren, dat hij het zich verkeerd heeft herinnerd. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Partijen in de Kamer zijn heel boos. Voorzitter, het is volstrekt ongeloofwaardig wat de minister-president hier zegt. Ik sta hier niet te liegen. U heeft Nederland tien jaar voorgelogen. Nu hebben we het met, elkaar allemaal gezien. En ik zou u willen vragen, hou de eer aan u zelf en stap gewoon op. Voorzitter, ik sta hier niet te liegen. Ik spreek hier de waarheid. Ik heb het toch goed begrepen dat, het, dat hij gewoon niet de waarheid heeft gesproken tegenover de media. Het debat ligt nu even stil omdat Rutte eerder dan de rest van de Kamer geïnformeerd bleek te zijn over wat er in die nieuwe papieren over de verkenningen stond. Hij zei dat hij dat via via had gehoord en de Kamer wil nu weten wie via via was. Er is ook ander nieuws. In Mexico zijn twee kinderen over de grensmuur naar Amerika gegooid. Het zijn kinderen van 3 en 5 uit Ecuador. Ze zijn niet gewond geraakt. Waarschijnlijk zijn ze gegooid door mensensmokkelaars. Ouders betalen die smokkelaars omdat ze een beter leven willen voor hun kinderen. En een man uit Enschede is vrijgesproken voor een dodelijke vuurwerkexplosie. Ruim twee jaar geleden stak hij een vuurtje aan in een aanhanger. Omdat daar illegaal vuurwerk tussen lag ontstond er een enorme klap. Een buurbewoner die het stond te filmen werd geraakt door rondvliegende brokstukken en overleefde dat niet. Maar volgens de rechter is niet te bewijzen dat de man wist dat het vuurwerk er lag. Het weer. Droog in het zuiden de meeste zon. Vanavond koelt het snel af. Morgen zijn er meer wolken en wordt het hooguit nog maar 10 graden.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 up up her face. Up up up up her face. Up up up her face. I think I kiss you too much. I think I give you too much. I think I love you too much, too much, too much. I think I trust you too much. I think I give you too much. I think I love you, think I love you, think I love you too much. Oh, oh what you telling me? Did you saying you're my enemy? Oh, telling me, little shawty, what you telling me? Show some respect for me. No time to lecture me. Yeah, sexual activity Sweet tooth for you, got a cavity. Huh. Rockstar, rockstar living. Huh. Bad things, they get all with it. But you know that your are my Anything you want, to do I am with it. Drink till we pass out, bottle all finish. Girls wanna make out, but I guys witness. Whoa, but I want you alone. I think I kiss you too.